Goedemorgen, ik ben Dielke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. We voelen ons veiliger op de weg dan vorig jaar. Blijkt uit een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Meer dan driekwart van de mensen zit met een veilig gevoel achter het stuur. Dat kan aan één kant te maken natuurlijk hebben met... Uh, want dat hebben we niet onderzocht met eh, de crisis dit jaar. De coronacrisis, waardoor mensen minder op pad zijn. Waardoor het minder druk is eh, in het verkeer. minder auto's op de weg zijn. Toch zijn er nog genoeg mensen die zich niet veilig voelen in het verkeer. komt dan vaak door mensen die appen achter het stuur... of door fietsers die zonder licht de straat op gaan. Groene stroom is niet altijd groene stroom. Uit een onderzoek van de Consumentenbond en Milieuorganisaties... blijkt dat twee op de drie stroomleveranciers niet zo duurzaam is als hij zich voordoet. Niet oké, vindt de Consumentenbond. Denk je goed bezig te zijn met je groene stroom, blijkt dat niet zo te zijn. De bond vindt dat de boel duidelijker moet worden. Een groot deel van de Belgen wil gewoon met de hele bubs kerst vieren. Volgens de Universiteit in Antwerpen wil een derde met meer dan alleen het eigen gezin aan een gedekte tafel zitten. Deze professor maakt zich zorgen. Dan ja, komt de kerstperiode eraan. Dat gaat een enorme boost geven aan het aantal infecties en besmettingen als er eh, op grote schaal eh, kerstmis zal gevierd wordt. Dus mm wij maken ons daar heel veel zorgen over. Ja. In België zijn de coronacijfers aan het dalen, maar de daling gaat de laatste dagen wel minder hard. Ja, en ook hier zijn we al bezig met kerst en dan vooral met shoppen. De Telegraaf maakt een rondje langs winkels als Xenos en Bol. En die zeggen allemaal dat ze al een week of vier kerstcadeaus en versieringen verkopen. Dat is vroeger dan ooit. Ook Roland en Piet uit Tinalo in Drenthe hebben al kerstlichtjes gekocht. Als je hun straat in rijdt moet je een zonnebril opzetten. Zoveel licht geeft hun huis. Tijdens deze coronatijd eh, heb je toch eigenlijk weinig te doen. Dus we dachten waarom niet? Laten we er gewoon lekker van genieten. Het is gewoon leuk om te zien en we krijgen heel veel reacties ook uit de buurt en uit de straat, uit het dorp. Ja, dat is gewoon leuk om te doen. En als mensen daar een leuk gevoel bij krijgen, het kerstgevoel, nou dan vinden wij dat eh, prachtig hè? Ja, prima. Ja, absoluut. Het weer bewolkt in de noorden kan een buitje vallen.